Onder meer rond Heerenveen is het heel druk. Op verschillende plekken heeft de politie boeren bekeurd... omdat ze met hun trekker op de snelweg reden, wat officieel niet mag. De politie zegt ze niet allemaal te kunnen bekeuren... omdat tractoren geen kenteken hebben. Er waren ook tientallen boeren met trekkers... bij het Albert Heijn distributiecentrum in Tilburg. Ze reden daar ongeveer een uur lang rondjes. De politie heeft gisteravond in Hoofddorp een 16-jarige jongen aangehouden... in verband met het stekenincident waarbij een dode viel. Het 64-jarige slachtoffer werd maandagavond overvallen... terwijl hij met zijn vrouw geld aan het pinnen was bij een winkelcentrum. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Voor mensen met een telefoonabonnement met een zogenaamd gratis toestel... zijn afspraken gemaakt over compensatie. Zo'n 50.000 klanten die zich voor september hadden aangemeld... kunnen geld terugkrijgen, zegt de Consumentenbond. KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone verkochten jarenlang abonnementen... met zo'n gratis toestel erbij. De Hoge Raad verbood die praktijk omdat het in feite om een lening ging. Verder lieten de providers de kosten doorlopen, ook als de telefoon al was afbetaald. Nu is er dus een schikking getroffen en wordt nog onderhandeld over hoeveel geld de klanten terugkrijgen. De zeevaartsector heeft plannen om de scheepvaart milieuvriendelijker te maken. Zo moet er een internationaal innovatiefonds komen voor de overstap naar schepen die geen CO2 uitstoten. Reders storten de komende tien jaar minimaal 5 miljard dollar in dat fonds, zegt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De scheepvaart is wereldwijd verantwoordelijk voor zo'n 2% van de CO2-uitstoot. De reders willen het geld bij elkaar krijgen via een verplichte toeslag op de brandstofprijs. Het weer in het noorden nog een enkele bui. Verder is het droog, komt de zon er geregeld bij en wordt het een graad of 8. Morgen in de loop van de dag wat regen en erg zacht. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files door protestactie staan er nog op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum. 5 kilometer, kost je drie kwartier. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot. 4 kilometer en dat kost je een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The fourth thing at Christmas that's such a pain to me. Sending Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The fifth thing at Christmas that's such a pain. Christmas cards, hangovers, rigging up the lights, and finding a Christmas tree. The sixth thing at Christmas that's such a pain to me. Facing my in-laws. Five months of bills. I hate those Christmas cards. Hangovers, rigging up these lights, and finding a Christmas tree. The seventh thing at Christmas, that's such a pain to me. The Salvation Army. Facing my inwards. Five months of bills. Standing Christmas cards. Oh, jeez. I'm trying to rig up these lights. reappear, huh? Well, we have no extension cords! finding a Christmas tree. The ninth thing at Christmas, that's such a pain to me. Finding parking spaces. Daddy, I want some candy! Donations! Facing my in-laws. bills. Writing on those Christmas cards. Hangovers. Now why the hell are they blinking? And finding a Christmas no parking spaces. Buy me something! Get a job, you bum! I'm facing million laws. Five months of bills. Yo ho, sending Christmas cards. Oh, jeez, look at this. One light goes out, they all go out. And finding a Christmas tree. The eleventh thing at Christmas, has such a pain to me. Still TV special. Batteries not included. No parking spaces. these people. Uh, who's got the toilet paper? Got huh? a flashlight on your fuse! And binding a Christmas tree. The twelfth thing at Christmas, that's such a pain to me. Singing Christmas carols. Still TV special. Batteries not included. No parking. Charities. Gotta make them dinner. Five months of this. I'm not sending them this year, that's it.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 allemaal fijne dagen.